10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Griekse minister van Financiën Varoufakis is in Berlijn... waar hij met zijn Duitse collega Schäuble zal praten over de schuldenproblematiek. De Duitsers hebben 65 miljard euro in de schuldenprogramma's van Griekenland gestoken. En Berlijn heeft een zeer grote stem in de onderhandelingen met Athene. De Grieken willen graag dat de regeling over de afbetaling van de schulden wat wordt versoepeld. De Duitsers lijken daarvoor alsnog weinig voor te voelen. Bondskanselier Merkel heeft al laten weten niet te willen praten over het eventueel kwijtschelden van een deel van de schulden. Een van de mannen die verdacht worden van seksueel misbruik van een meisje van 16 in een hotel in Valkenburg heeft zelfmoord gepleegd, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Limburgse media gaat het om de man die bij de inval in oktober op heterdaad werd betrapt. Hij zou niet meer opgewassen zijn geweest tegen de spanningen die de zaak met zich meebracht. Het meisje is misbruikt door mogelijk 80 mannen. Bij een inval in het hotel in Valkenburg werd een 21-jarige loverboy gearresteerd. De files op de Nederlandse snelwegen zijn nagenoeg opgelost. Rond 8 uur stond er volgens de ANWB meer dan 500 kilometer, maar inmiddels is het overal weer gaan rijden. Door de sneeuwbuien liep het met name vanochtend vroeg op de A2, de A12 en de A27 vast. Het was volgens de ANWB de drukste spits van het jaar tot nu toe. De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer functioneert niet goed en moet worden gereorganiseerd. Volgens een rapport kan de organisatie nu niet altijd snel genoeg op nieuwe vragen vanuit de politiek reageren. Het gaat om het ondersteunend personeel voor de Kamerleden, zoals de griffiers, ICT, technisch onderhoud en de juridische ondersteuning. En dat zijn ongeveer 600 mensen. En dan het weer. Er trekken winterse buien over het land, maar later vandaag trekken de buien weg en dan wordt het zonnig. Het wordt 0 tot 3 graden. Morgen blijft het droog, de zon schijnt dan, maar de noordoostenwind maakt er toch een koude dag van. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan nog files op de A4 Den Haag-Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwoude 3 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Duivendrecht en over het Raai, 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 8 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Bij Reewijk is de rechte rijstrook nog altijd afgesloten. Door de file loopt het ook vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwen, 3 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan omrijden via Alphen aan de Rijn. En verkeer vanuit Rotterdam kan omrijden via Gorkum. Dan de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer.